Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een minister in Singapore is aangeklaagd vanwege corruptie. Hij zou voor omgerekend 262.000 euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een vastgoedmagnaat. Transportminister Iswaran werd de afgelopen juli al gearresteerd en door premier Lee geschorst. Hij zegt dat hij onschuldig is, maar heeft nu wel zijn ontslag ingediend. Als hij wordt veroordeeld kan hij maximaal 7 jaar celstraf krijgen. Corruptiezaken rond ministers zijn een zeldzaamheid in Singapore. De laatste keer dat de minister voor de rechter moest komen was in 1986. Bij een autoongeluk in Hilvarenbeek is er één inzittende om het leven gekomen... en een ander zwaar gewond geraakt. De auto raakte op de N269 van de weg bij een rotonde en sloeg over de kop. De inzittenden moesten door de brandweer uit het wrak worden gehaald... maar voor één van hen kwam de hulp te laat. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Volgens het Amerikaanse leger zijn 14 raketten geraakt die klaar stonden om afgevuurd te worden. Het is de vierde westerse luchtaanval op Houthi-doelen sinds vrijdag. Onder leiding van de VS worden de Houthis bestookt omdat zij schepen aanvallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze dat doen uit solidariteit met de Palestijnen. Eerst vielen ze alleen schepen aan die een band met Israël zouden hebben... maar nu vallen ze ook Amerikaanse schepen aan. Het is tennister Aranska Rus niet gelukt om de derde ronde te bereiken van de Australian Open. In de tweede ronde in Melbourne verloor ze in twee sets van de Russin Anna Kalinskaya. Het werd 6-1 en 7-5. Het weer. In Limburg valt nog enige tijd sneeuw. Ook in het noorden is een winterse bui mogelijk. Komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. Later trekken winterse buien over ons land met s'avonds kans op gladheid.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 I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna I'll you. get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day or another. I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day or another. I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. La da da dee da da.